Eh, en dat betekent dat, eh, dat consumenten, kleine ondernemers, net als eh, grootverbruikers en industrie, gaan merken dat het elektriciteitsnet volloopt. Sommige momenten op, op een dag kan het zo zijn dat de zonnepanelen even niet kunnen terugleveren of dat bijvoorbeeld het licht heel even knippert. Ja, het kan wel even duren voordat dat probleem is opgelost. Door een tekort aan mensen en spullen kan het bedrijf niet meteen aan de slag om het stroomnetwerk te versterken. China is boos op ons. Chipmachinefabrikant ASML mag binnenkort bepaalde machines niet meer aan Chinese bedrijven bedrijven verkopen... omdat westerse landen bang zijn dat de chips gebruikt gaan worden voor militaire spullen zoals drones. Daar is China dus pissig over. Ze zeggen dat ze een protest hebben ingediend bij Nederland. Twee mannen in Indonesië hebben gevangenisstraffen gekregen... omdat ze iets te maken hebben met de stadionramp van vorig jaar. Er kwamen toen meer dan 100 voetbalfans om... nadat er supporters het veld opgerend waren. Toen de politie traangasgranaten gebruikte ontstond er paniek... en kwamen mensen verdrukt. Een van de mannen die nu de cel in moet... had te veel kaartjes voor de wedstrijd verkocht... waardoor het veel te druk was in het stadion. En Oscar-genomineerden, die komende zondag geen beeldje winnen... gaan zeker niet met lege handen naar huis. Ze krijgen allemaal een goodie bag. En volgens zakenblad Forbes is die goed gevuld. Zit van alles in, van Japans brood en een flesje kokoswater... tot de goedbonnen voor plastische chirurgie, haarimplantaten en luxe reisjes. Totale waarde 126.000 dollar. Beetje karig. Drie jaar geleden was het nog bijna het dubbele. Toen was er ook een unboxing video op zijn Amerikaans. So I feel like this is just the cutest thing for a star to receive. Ooh. Ooh, okay, well... I think it's soap. I think it's soap. Powerful anti-aging concentrate. You guys, I'm excited for the diamonds and the chocolates as I am every year. Ooh, it's a necklace. Het weer, buien met in het noorden en oosten later ook weer kans op sneeuw bij max 5 graden. Komende nacht en morgen ook nat. In het noorden een graad of 2, in het zuiden wordt het een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 It's honestly true And I know your love is here for me And I'm a mystery, baby I know it's plain to see And it's clear to you Like the world turning round, I can always count on you you came this to you And all of the days and the nights So I regret it I never showed you my love Holding you right by my side But the morning always comes too soon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 know you make me feel You know you make me feel so real I love you more than sex appeal Cause you're that, that, that, that, that, that girl That, that, that, that, that, girl That, that, that, that, that, girl That, that, that, that, that, girl That, that, that, that, that, girl That, that, that, that, that, girl That, that, that, that, that, girl take you home. We'll just stay in love, baby. eens langs bent geweest Nee, niet eens face-to-face -face. Op een jaar 渐渐。 tonight I will the light of deep red Let me see what I don't get The light of deep red Let me see what I don't me through the heat Come on, come on And pass through the heat Catch a thief A honey thief I'm a thief A honey thief Okay

why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 Bezoekers van de kermis in het Westerpark in Amsterdam moeten eerst door een detectiepoortje. Het is een van de maatregelen om te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt. Zoals op een andere kermis in Amsterdam vorig jaar oktober. Het weer vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Het wordt 3 tot 6 graden. Ook in de avond in het zuiden regen. back to how it was Before my pride got in between us Go ahead, hit me where it hurts Because at least then I feel something Screaming in my face Kicked me out your place I got nowhere to go Can we find love again? this time, yeah Tell me how many more tears will try Till you hit me with can we talk and try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 saved if you and I keep them in graaf. Stek lang het nek van een giraf. Stone Island karaf. Juice en gin, ik doe mijn ding. Oh ja, lele. Yo, batra's net een sommelier. Flesje hier van 2 bij 2 Chardonnay. Zo so sweet als een crème brûlée. Give me some more, net de rijms. Ik heb mijn eyes van de prijs. Plangen op door die space en ijs. Kom mee op reis. Zet duister in mijn BMW in de kleur van de suikerspin. Kom slik, rik in het veld met de picknick. Met mijn mind op thee, net tik, tik. Kom ik binnen, dan stijgt het. dik dik. wis, cross, pass, die shots, geen hat-trick. ik nu zoek dus hoe het loopt so I wait a minute, uh, yeah, you can give me that back.